Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Belarus is een politieke dissident vrijgelaten uit de gevangenis... nadat hij een beroerte had gekregen. Het is de 69-jarige Nikolai Stadkevich die het in 2010 bij de presidentsverkiezingen opnam tegen president Lukashenko. Stadkevich staat bekend als een van de felste tegenstanders... van het autoritaire bewind in Belarus... en werd de afgelopen 20 jaar meerdere keren gearresteerd. Volgens zijn vrouw kan hij nu thuis herstellen van de beroerte... die zijn spraak ernstig heeft aangetast. Alle Friese kinderen moeten op school Fries leren. Met dat besluit wil Provinciale Staten de Friese taal levend houden. Tien jaar geleden bleek uit onderzoek dat nog maar 30% van de kinderen thuis Fries sprak... en op straat zelfs maar 22%. Vanaf komend schooljaar moeten scholen kinderen gaan leren Fries te spreken en te schrijven. Ze krijgen vier jaar de tijd om de lessen goed in te voeren. De verplichting geldt niet voor de Waddeneilanden en voor de gemeente Weststellingwerf die een eigen streektaal heeft. In Zundert hangen verkeerde VVD-posters op de verkiezingsborden. Daarop staat doen wat werkt voor Velzen. Hoe het kan dat de posters uit Velsen in Zunder terecht zijn gekomen is onduidelijk. Er is niks verwisseld, want in Velsen hangen ze ook. De VVD Zundert zegt de goede posters te hebben aangeleverd... met daarop een foto van lijsttrekker Rachel Oostvogels. Zij noemt de fout wel komisch, maar ook heel jammer. De komende dagen zal de gemeente Zundert de fout herstellen. In de tussenronde van de Conference League heeft AZ in Armenië verloren van FC Noah. Het werd 1-0. Volgende week is de return in Alkmaar.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 Just see it shine when i love lived for becomes mine. This is the moment, this is the hour when I can open up tomorrow like a flower. And with my hand to everything plan to fulfill my grand design. See all my stars align. This is the moment, my final turn. Destiny beckon, I never reckon second best. I won't look down. This is the moment, the greatest moment. just a moment, the greatest moment, the sweetest moment. to perfume and makeup, from ribbons and curls, trying.